Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Tilburg heeft bij het betreden van een pand in de stad twee waarschuwingsschoten gelost. In het gebouw waren veel mensen aanwezig die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer. Niet duidelijk is waarom de politie naar het pand ging. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Op Sint Maarten gaat vanaf vandaag een groot deel van het uitgaansleven op slot. Alle discotheken, bars en koffiehuizen moeten tot eind van de maand dicht. Alleen restaurants mogen open blijven tot 10 uur s avonds, heeft de minister van Toerisme en Economie bekendgemaakt. Volgens haar kent Sint Maarten een erg zorgwekkende stijging van het aantal coronabesmettingen. Afgelopen week namen de besmettingen toe van 74 naar 150. De minister stelt dat overheidsingrijpen daardoor noodzakelijk is. Vanwege een toename van het aantal coronagevallen geldt sinds middernacht code oranje voor negen nieuwe Europese gebieden. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en verschillende regio's in Spanje, waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet noodzakelijke reizen er naartoe af. En mensen die terugreizen naar Nederland krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Voor het eerst sinds half februari is in Frans-Guyana weer een Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Aan boord waren twee telecomsatellieten. Door de uitbraak van het coronavirus en de bijkomende lockdown... lagen de raketlanceringen in het Zuid-Amerikaanse land maandenlang stil. De lancering was eigenlijk gepland voor 31 juli... maar die datum werd verschoven vanwege een technisch mankement en slecht weer. Het weer in Nederland. Het is een graad of 18 en het kan wat mistig zijn. De komende dag is het opnieuw broeierig warm... met smiddags vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten.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 Here we are alone, my lips on yours. The taste of candy and salt drives me for more. Here we are again, telling me it's my fault. Things I don't understand, things beyond control. Here we are alone, you're resting by my side goes broken glass and shattered to my cloud my mind you color me you color my soul, paint me red in places once filled with cold you color me you color my soul, make me dream of things i never did once before before you stabbed my heart with your ball point pen say you love me again and again. There will never be an end to this love, my dear friend. het NOS nieuws van...